Ook kregen ze een forse boete. De onderwijsdienst vorderde in totaal 4,5 miljoen euro terug. Staatssecretaris Dijksma noemt het onacceptabel dat Franse boeren buitenlandse vrachtwagens met landbouwproducten tegenhouden en leeghalen. Ze wil dat Frankrijk hard optreedt tegen deze actievoerders. Dijksma wil de kwestie ter sprake brengen tijdens het volgende EU-beraad in september.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 Hij werd gisteren aangehouden toen hij van diezelfde informant explosieven had gekregen. In Koudekerk aan de Rijn is het huis doorzocht van de man die mogelijk iets te maken heeft met de vermissing van de 13-jarige Lisa. De politie wil niet zeggen waar ze naar hebben gezocht en of er spullen in beslag zijn genomen. Het meisje werd gisteren na bijna een week teruggevonden en maakt het goed. De 41-jarige verdachte uit Koudekerk zit nog vast. Het weer, vanavond en vannacht enkele buien. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen vooral ochtends buien met kans op onweer en hagel.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 Een van de langst lopende programma's van uh, eh, ZFM Jazz, ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En we zitten midden in een programma met bloemlezingen en van alles wat uit de platenkast. We gaan luisteren naar Sergio Mendes. Ooit bekend geworden in de popscene met zijn Brazil 66. En daarna als een raket op allerlei grote podia, jazzfestivals over de hele wereld. We gaan luisteren naar Otra Vez. and leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Can't you hear that pitter pat and the happy tune at your doorstep? Baby, life can I'm not afraid, babe. It's over. Shooby dooby. If I never had a cent, I'd be rich, rich as George Weems. <laughs> yeah, a gold. Ja, Lionel Hampton onmiskenbaar. Met zijn gebrabbel en gekrijs en geschreeuw en gedoe. Maar wat een swing altijd maar weer. Ik eh, word altijd weer herinnerd aan het optreden op het North Sea Jazz Festival. Vele jaren geleden. Waarbij hij eh, met man en macht van het podium geduwd moest worden. Omdat hij er geen genoeg van kon krijgen. En eh, de volgende orkesten al in de in de starthouding stonden. Maar hij was niet van het podium te slepen. En toen hebben ze hem uiteindelijk letterlijk weggeduwd. Omdat die, eh, de hele zaal natuurlijk helemaal onwaarschijnlijk lined enthousiast. We gaan nu luisteren naar Roy Hartgrove. Eh, een jongen die speelt met eh, mensen als Winton Marsalis, Herbie Hancock, Michael Brecker. Heeft een eigen quintet en een eigen big band. En we gaan luisteren naar Roy Allen. op de trompet van Roy Hargrove. Hij doet ook mee bij een andere jazzartiest. En dat is Christian McBride. Een bassist. En in zijn orkest horen we wederom Roy Hargrove. Met het nummer Get In To It. wasn't feeling good. They spread dirty rumors around the neighborhood. They say you're, you're mean and evil <laughs> and don't know what to do. And that's the reason that he's gone. you gonna do? What you gonna do? They say he left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now, uh, hanging on his arm. He's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama. Lordy, Lordy, Mama. What you gonna do? What you gonna do? Hey, Lordy, Mama. Hey, Lordy, Mama. What you gonna to fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman hand. Hey, Lord and Mama. Hey, Lord and Mama. What's gonna do? Yes. And they bring about a change. Bring about a change. Sometimes the fruit is bitter. Sometimes life is strange. wheels of life keep turning. Turning. Beginnings bring an end. There's always a tomorrow. What you gonna do? <laughs> Ja, <laughs> niks eh, Roy Hargrove. Dit was Abby Lincoln. Hey Lord, die mama. Onbedoeld een prachtige eh, uitvoering. liet ik dan dus maar horen. We gaan nu naar iemand die eh, regelmatig op de televisie voorbij komt. heeft een al jarenlang vast programma bij de BBC. Maar ook op de Nederlandse zenders is hij te horen... En dat is Mr. Jules Holland, pianist in de boogie-woogie-stijl. Ik ga hem laten horen in een uh, specifiek stukje Bad Luck Blues. I think it's time then to welcome, as Malcolm Hardy did earlier, all the way from behind that door, the orchestra of Enormous Love. the police. ladies and gentlemen. Meer live dan live kan het niet. En eh, daarom laat ik nog graag een stukje horen van eh, Jules Holland... met de pakkende titel Mean Old Man. Is It's Washington song. when you hear a woman cry and she cries all night long you can bet your bottom dollar some no good man has done her wrong same thing when you hear a woman shout.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 Nikki Janowski, een hele jonge Canadese zangeres... die eh, net in de twintig is. En nog, als ze zo doorgaat... een eh, fantastische carrière voor de boeg heeft. We gaan nu luisteren naar Sonny Stitt... bijgenaamd de Lone Wolf... vanwege zijn eh, vele solistische optredens... en zijn eeuwige drang om te reizen van jazzpodium naar jazzpodium. En uh, dat gaat hij doen bij ons. En we gaan luisteren naar Sonny's Blues. mooie live-opname van Sonny Stitt. We gaan nu naar een zangeres Didi Bridgewater. Eh, als dochter van een eh, muziekdocent en een uh, goede jazztrompetist... kwam ze al vroeg in de band bij Horace Silver... bij Dizzy Gillespie, bij Max Roach, bij Dexter Gordon... en in de jaren 80 kwam ze van Amerika naar Parijs. En daar woont ze nog steeds. En van daaruit treedt ze op over de hele wereld. We gaan luisteren naar een nummer waarin eh, zij woordloos zingt. Op enig moment uh, sketten geheten. En dat is het nummer Blowing the Blues Away. ZFM Jazz luisteraars, Wij eh, zijn al een beetje gekomen aan het einde van ons programma. ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Volgende week is er weer een uitzending. En die wordt dan verzorgd door een van de collega's van het Jazz Team ZFM. Ik wens u een prettige dag verder.